Stubenitski met het NOS-journaal. De Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die heeft de fiscus een namenlijst verkocht van mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders wil de identiteit van de tipgever weten... om te kijken of die wel betrouwbaar is. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen gisteren ongeveer 90 mensen om... Vooral in de stad Homs werd gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten, omdat de macht van Assad volgens hen nauwelijks wordt ingeperkt door de nieuwe grondwet. In Oostenrijk zijn deze week zeker vijf Nederlanders opgepakt na twee massale vechtpartijen in de provincie Tirol. De eerste ruzie was woensdag, die begon in een bar en eindigde in een hotel. Twee groepen Nederlanders bekogelden elkaar met houten banken flessen en stenen. Een dag later raakten zo'n 30 Nederlanders slaags in een bar enkele tientallen kilometers verderop. Daarbij vielen twee zwaar gewonden. In Pakistan is het complex gesloopt waar Osama Bin Laden werd gedood. Militairen hebben het gebouw met bulldozers afgebroken. Vermoedelijk wil Pakistan zo voorkomen dat het gebouw in Abbottabad een bedevaartsoord wordt. Vorig jaar mei schoten Amerikaanse Navy SEALs de leider van Al-Qaeda dood. De komiek Adam Sandler heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Hij is elf keer genomineerd, onder meer in de categorieën slechtste acteur en actrice. In de film Jack and Jill speelt hij zowel de mannelijke als de vrouwelijke titelrol. De nominaties zijn bekendgemaakt op de dag voor de uitreiking van de Oscars, de prijzen voor de beste films van het jaar. Het weer, hier en daar mist of nevel. Vanmiddag opklaringen en zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Ze staan vandaag langs de A5 en langs de A29. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Maar nu eerst het...